Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De recessie in Groot-Brittannië is voorbijgegaan aan de allerrijksten. Die zijn nu bijna 5% rijker dan vorig jaar. Dat blijkt uit een overzicht van de krant The Sunday Times. De duizend rijkste Britten hebben nu bij elkaar ruim 500 miljard euro. Een record. Op de lijst van de Sunday Times staan 77 miljardairs. Dat is ook een record. De rijkste Brit is de Indiase staalmagnaat Mittal. Hij verloor in een jaar tijd meer dan een kwart van zijn vermogen... maar is toch nog altijd goed voor meer dan 15 miljard euro. De schrijfster van Harry Potter, J.K. Rowling, zag haar vermogen stijgen tot 690 miljoen euro, waarmee ze op de 148ste plaats staat van de lijst van rijkste Britten. In een ziekenhuis in Hoorn is striptekenaar Dick Bruinestein overleden. Hij werd onder meer bekend door zijn sportkarikaturen in de uitzendingen van Studio Sport en door Appie Happy, een dagelijkse voetbalstrip in een aantal kranten. Dick Bruinestein was 84 jaar. Themapark Droom heeft de eerste dag na de heropening ruim duizend bezoekers getrokken. Volgens een woordvoerder van het luchtvaartpark was de opkomst boven verwachting. De bezoekersaantallen van Droom in Lelystad vielen de laatste jaren tegen. In november ging het park failliet. Vorige maand kreeg Droom een nieuwe eigenaar die ruim 5 miljoen in het park investeert. Voetbalclub Heerenveen heeft nog steeds uitzicht op plaatsing voor de voorrondes van de Champions League. De Friese wonnen met 4-2 van Heracles en staan nu gedeeld tweede met AZ en Feyenoord, maar met één wedstrijd meer gespeeld. Vitesse heeft zich verzekerd van de play-offs door met 3-2 van Excelsior te winnen. Utrecht verloor thuis met 3-1 van NAC en VVV Venlo won met 2-1 van ADO Den Haag ado Omero leverde in die wedstrijd een unieke prestatie door binnen vier minuten een doelpunt en een eigen doelpunt te maken en daarna ook nog twee keer geel te krijgen, dus een rode kaart. Het weer vannacht bewolkt met soms wat regen en minima rond 8 graden. Overdag overwegend bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt 16 graden aan de kust tot 18 in land maart. De Koninginnedag is droog met af en toe zon en een graad of 19.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Cause y'all didn't have no kids Didn't share no mutual friends And you told me that she sick when y'all broke up in 96 give is not a gift.